spoedige start. Levi van Eck met het NOS-journaal. Deze nacht meteorenzwerm van het jaar komt langs. Er vallen nu zo'n 80 tot 100 sterren per uur. Op sociale media laten mensen weten dat onder meer rond Utrecht... de vallende sterren heel goed te zien zijn. Later vannacht gaan er nog meer sterren vallen. Dan zijn het er ongeveer 130 per uur. De coalitie in Rotterdam is zijn meerderheid kwijt. Die bestaat uit Leefbaar Rotterdam, het CDA en D66. Maar D66-raadslid Jos Verveen legt zich er niet bij neer... dat hij uit de fractie gezet is en houdt vast aan zijn zetel. Gevolg is dat D66 hem royeert. En Verveen voelt zich daardoor niet meer gebonden aan het coalitieakkoord. Reden voor de breuk was een interview in het AD... waarin Verveen kritiek uitte op zijn fractiegenoten. Tegen de Roermondse vleeshandelaar Henny van R. is een gevangenisstraf van vier jaar geëist. Het Openbaar Ministerie zegt dat Van R. miljoenen euro's aan crimineel geld... in kiprollades naar de Antillen heeft gesmokkeld om het geld wit te wassen. Het was afkomstig van drugshandel. De 76-jarige Van R. liet de bevroren kiprollades per container verschepen. Van R. heeft bekend en hij heeft in de rechtszaal gezegd dat hij spijt heeft van de geldsmokkel. Een waarschijnlijk dakloze man heeft vorige week op de luchthaven Charles de Gaulle in Parijs 300.000 euro meegenomen. Op videobeelden is te zien dat de man, die regelmatig op de luchthaven sliep, tegen een deur leunde die tot zijn verbazing openging. De deur van een ruimte waar veel contant geld ligt opgeslagen was niet op slot. Te zien is dat de man naar binnen gaat en even later met twee tassen naar buiten komt. Daarin bleek later dus 300.000 euro te zitten. Van de man ontbreekt elk spoor. Het weer, de temperatuur blijft vannacht net boven het vriespunt steken. Het is wisselvallig, tot in de ochtend kans op winterse buien. Vanmiddag ook wat zon en dan ongeveer 5 graden.